Fabrikant Friso vindt dat daar een eind aan moet komen door niet meer alles in de winkel te zetten en een flink deel op te slaan in de magazijnen. MKB Brandstof haalt de reclamespotjes met Tom de Ridder van de radio. Ze worden met onmiddellijke ingang niet meer uitgezonden. Op de website schrijft MKB Brandstof dat Tom de Ridder stemproblemen heeft. De werkelijke reden voor het stoppen met de reclamespotjes is niet bekendgemaakt... maar over het algemeen riepen de spotjes van MKB Brandstof bij veel luisteraars irritatie op. In Jakarta zijn door overstroming al zeker 26 mensen om het leven gekomen. De meeste kwamen om door verdrinking of doordat ze geëlectrocuteerd werden. Om meer ongelukken te voorkomen is in ondergelopen woonwijken de stroom voorlopig uitgeschakeld. Het is regenseizoen in Indonesië en vorige week brak een dijk in het centrum van de hoofdstad. Op sommige plaatsen in de stad stond het water 2 meter hoog. De ANWB verwacht een normale avondspits met op het hoogtepunt zo'n 100 kilometer file. Toch waarschuwt het KNMI dat er tijdens de avondspits kans is op gladheid door sneeuwresten en bevriezing. Het KNMI heeft alle waarschuwingen voor extreem weer afgemeld. Tot begin van de middag gold code oranje voor Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland vanwege IJssel. Eerder gold code oranje ook voor Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland en Noord-Holland vanwege stuifsneeuw. In de loop van de middag kan de ijzel zich verplaatsen naar het noordwesten, zegt het KNMI. Het weer. Vanmiddag alleen nog sneeuw in het noordoosten. In de rest van het land blijft het droog. Temperatuur in het zuiden net boven nul. In het midden en noorden lichte vorst. Morgen bewolkt en af en toe wat motsneeuw.